Marnix Ampersen met het NOS-journaal. KLM houdt zich nog altijd niet aan de voorwaarden voor de coronasteun... zegt de staatsagent, de onafhankelijke toezichthouder. Dat schrijft het kabinet aan de Eerste Kamer. KLM kreeg twee jaar geleden de miljardensteun onder meer op voorwaarden dat het bedrijf de kosten met minstens 15 zou terugbrengen. Maar de toezichthouder zegt dat de luchtvaartmaatschappij juist meer geld uitgeeft, vooral aan salarissen... Onlangs werd bekend dat alle CAO-medewerkers van KLM er 5% bij krijgen. In Den Haag zijn zeker vier politiemensen gewond geraakt... bij rellen na de verloren promotiewedstrijd van ADO Den Haag tegen Excelsior. Op verschillende plekken buiten het stadion ontstonden opstootjes... en werden vernielingen aangericht. Relschoppers gooiden met vuurwerk en stenen. De ME voerde charges uit. Tijdens de wedstrijd was het ook al onrustig. Duel werd twee keer stilgelegd, onder meer omdat ADO-supporters het veld opliepen. Excelsior won de wedstrijd na strafschoppen en speelt daardoor volgend seizoen in de eredivisie. Russische militairen hebben alle essentiële infrastructuur vernietigd in Severodonetsk, de grootste stad in de Donbassregio die nog in Oekraïnse handen is. Dat zei president Zelensky in een televisietoespraak. Ook is twee derde van de woningen in de stad verwoest, zei hij. De Amerikaanse rockabilly-zanger Ronnie Hawkins is overleden. Hij is vooral bekend van het samenbrengen van The Band... Hawkins bracht die begeleidingsband samen in Canada... waar hij in de jaren 50 naartoe was vertrokken bij gebrek aan succes in de VS. In de omgeving van Toronto brak hij wel door. In 2013 kreeg hij de Orde van Canada... voor zijn verdiensten voor de rockmuziek in het land. Ronnie Hawkins was 87 jaar en al enige tijd ziek. Het weer. Vannacht vrijwel overal droog en opklaringen.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 It used to burn every insult, every word, but it helped me learn self worth I had to earn. So I tried every night to sip with sorrow, and eventually it set me free. Have you ever felt like being somebody else?